Goedenavond, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Joe Biden is de 46e president van de Verenigde Staten. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Tien minuten geleden werd hij ingezworen als president. Op dit moment is hij aan het speechen en Biden heeft ook al heel wat plannen voor zijn presidentschap. Zo gaat hij het klimaatakkoord van Parijs opnieuw ondertekenen. En ook wil hij meteen werk maken van de coronacrisis, bijvoorbeeld met een mondkapjesplicht. En dat was daarvoor nog een bijzonder moment, want als er een nieuwe president is, dan is er ook een nieuwe vicepresident. Kamala Harris. So help me God. So help me God. Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident in de VS... en ook meteen de eerste zwarte Amerikaan die de klus mag doen. Donald Trump, die vanaf nu dus geen president meer is... is niet bij het hele feestje. Hij vloog vanmiddag al naar zijn golfresort. Ander nieuws, bij een explosie in Madrid zijn minstens twee doden gevallen. De bovenste verdiepingen van een gebouw in het centrum van de Spaanse hoofdstad... werden compleet weggeblazen, waarschijnlijk door een gaslek. De Tweede Kamer debatteert morgen over de avondklok. Premier Rutte kondigde die maatregel vanmiddag aan. Het plan is dat iedereen tussen tussen half negen s'avonds en half vijf s ochtends binnen blijft. Tenzij je een cruciaal beroep, een ziek familielid of een hond hebt. Dus deze vrouw kan nog wel een wandelingetje maken. Ja, ik heb een, hondje. Ja, dan mag je nog naar buiten. Oh, en ik dacht dat ik die op het balkon moest uitlaten. Maar dat, ik mag nog naar buiten met een hond. Met een hond mag je naar buiten. Eén persoon met de hond naar buiten. Nou, dan mag ik toch nog even een frisse neus halen s'avonds. De verwachting is dat de Tweede Kamer akkoord gaat met de avondklok. Het is nog wel de vraag of hij zaterdag of zondag ingaat. Het weer. De wind neemt vanavond en vannacht nog verder toe. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen neemt de wind wat af, vallen een paar buien en het wordt een graad of ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Een half uur geleden werd hij beëdigd op de trappen van het Capitool. In een toespraak roept hij op tot eenheid onder democraten en republikeinen... onder andere om de coronacrisis aan te pakken. Zeker 43 migranten zijn voor de kust van Libië verdronken doordat hun boot is gezonken. Volgens de VN-organisatie voor Migratie kreeg de boot motorpech op de Ruige Zee, en verdween in de golven. Tien opvarenden konden worden gered. En het demissionaire kabinet wil de avondklok zaterdag laten ingaan. Voordat de avondklok kan worden ingesteld moet de Tweede Kamer zich erover uitspreken. De Kamer debatteert er morgen over en niet vandaag, zoals eerder de bedoeling was. En het weer, zwaar zware windstoten mogelijk vannacht. En morgen wordt het 8 graden en bewolkt. Love is bad. Love is bad. Love is bad. she said, Girl, get your glass full.